Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De kans dat de Formule 1 naar Nederland komt is weer groter geworden. De eigenaar van de Formule 1 heeft het circuit van Zandvoort een concreet aanbod gedaan... om in 2020 een Grand Prix te organiseren, meldt De Telegraaf. De eigenaar van het circuit, prins Bernard van Oranje, bevestigt het bod. Hij noemt het een unieke kans... Vanaf 2020 zijn de meeste soorten zonnebrandcrème verboden op Palau. Het land in de Grote Oceaan zegt dat chemicaliën als oxybenzon in de crème... een verwoestend effect hebben op het koraal en zeedieren. Palau claimt dat het het eerste land is dat koraalgiftige zonnebrandcrème verbiedt. Wie het toch meeneemt naar het land of verkoopt... kan een boete krijgen van 1000 euro. Gemeenten die grote tekorten hebben op het gebied van maatschappelijke zorg en jeugdzorg krijgen extra geld van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om 77 gemeenten die samen 200 miljoen euro ontvangen. In 2015 werd zorg voor kwetsbare mensen via de WMO en jeugdzorg overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. De VNG constateert dat het nog niet soepel loopt. Naast de tekorten zijn er ook veel wachtlijsten. In Kenia is een Nederlander opgepakt voor kindermisbruik. Volgens de politie heeft de man zich in 2016 vergrepen aan drie meisjes van 8, 9 en 10 jaar oud. De man werd sindsdien gezocht door de Keniaanse autoriteiten. Het weer vannacht verspreidt over het land een bui bij 6 tot 9 graden.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 Wir fühlen uns safe, Digga, safe, Digga. Drinks gehen auf mich, das ist doch safe. mich, das ist doch safe, Digga. Uns geht es gut, denn wir sind safe, Digga. Den letzten Cent aus meinem Safe, Digga, safe, Digga. ZFM.